12 uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. De provincie Flevoland mocht in 2018 opdracht geven voor het afschieten van honderden edelherten in de Oostvaardersplassen. Dat zegt de Raad van State. En daarmee is een oordeel van de rechtbank Midden-Nederland teruggedraaid. In november bepaalde de rechtbank dat de afschot van de dieren niet goed onderbouwd was. De Raad van State vindt dat het provinciebestuur genoeg heeft aangetoond... dat het afschieten van edelherten nodig is voor de bescherming van de flora en fauna in het Flevolandse natuurgebied. Han Busker stopt als voorzitter van de FNV. Na maart wil hij geen tweede termijn. En dat heeft hij aan de leden van de grootste vakbond van Nederland bekendgemaakt. De 60-jarige Busker volgde vier jaar geleden Ton Heerts op. Hij was toen de enige kandidaat die door de sollicitatiecommissie was voorgedragen. Onder Busker werd er een pensioenakkoord gesloten... waar de leden van de vakbond mee hebben ingestemd. En ook was hij betrokken bij de onderhandelingen over de steunpakketten aan het bedrijfsleven. Binnen een paar dagen zijn er 15.000 slaapzakken ingezameld voor mensen uit het opvangkamp Moria. De initiatiefnemers had dat aantal als doel gesteld. Maar ze had niet verwacht dat dat nu al gehaald zou worden. Er worden nu geen slaapzakken meer ingezameld. Binnenkort gaan ze in drie vliegtuigen naar Lesbos om daar uitgedeeld te worden. De Griekse politie heeft na de brandstichting gisteravond bij het migrantenkamp op Samos 13 migranten aangehouden. Tien zijn er inmiddels alweer vrijgelaten. Ze bleken niets met de brand te maken te hebben. De brand was in een bosgebied en het kamp zelf zou niet in gevaar zijn geweest. In het kamp op Samos is plaats voor 650 migranten. Maar er wonen er nu zo'n 4600. Het kamp zit in lockdown nadat gisteren bekend was geworden... dat twee migranten positief zijn getest op corona. Het weer. Het is zonnig, maar aan de noordkust is ook vaker wat bewolking te zien.